7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden milieuactivisten demonstreren bij het Rijksmuseum in Amsterdam... voor meer klimaatmaatregelen. Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert de stadhouderskade voor het museum. Ze hebben onder meer tenten opgezet. De gemeente Amsterdam had de wegblokkade verboden... maar de groep zet de actie toch door. De politie is onder meer met ME-busjes aanwezig. Via luidsprekers is omgeroepen dat de activisten naar het Museumplein moeten gaan, maar dat doen ze niet. Het klimaatprotest maakt deel uit van een internationale actie. Onder meer in Berlijn en Parijs zijn activisten van Extinction Rebellion ook de straat op gegaan. Een keurmerk moet consumenten beter gaan beschermen... tegen de soms agressieve verkoopmethoden van energieaanbieders. Volgens de Telegraaf is het een initiatief van een groep energiemaatschappijen en distributieplatformen. Het keurmerk wordt alleen gegeven aan tussenhandelaren die zich aan de bestaande wet en regelgeving houden en het niet register respecteren. De Haagse wethouder Revis gaat de taken waarnemen van Pauline Krikke... die gisteren opstapte als burgemeester van Den Haag. Revis blijft aan tot er een nieuwe interim burgemeester is benoemd. Krikke besloot per direct haar taken neer te leggen... omdat haar positie onhoudbaar was geworden... na een vernietigend rapport over de vonkenregen in Scheveningen... tijdens Nieuwjaarsnacht. Zes op de tien slachtoffers van internetoplichting doen daar geen aangifte of melding van. Ze vinden het schadebedrag te klein of denken dat het geen zin heeft, blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna 3% van de ondervraagden zei vorig jaar te maken hebben gehad met internetoplichting. In ruim 40% van de gevallen ging het om een aankoop op een site voor tweedehands spullen. Het weer in het noorden vandaag zonnig, in het zuiden en westen meer bewolking. Blijft vrijwel droog en het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het westen regen en morgen wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 www.zfmzandvoort.nl kind of girl everything you are. You know, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you man who wants to rule the world. And when I get excited time Thank you. Don't you see?